Eerst het NOS nieuws van 2 uur. Mark Hokke met het NOS Journaal. De man uit Koude Kerk aan Den Rijn, die verdacht wordt van misbruik van de 13-jarige Lisa... is veroordeeld tot drie jaar cel en tbs met dwangverpleging. De eis was zeven jaar. De veroordeelde Danny D. had Lisa benaderd op internet. Hij lokte haar vorig jaar weg van een bungalowpark in Gelderland... en nam haar mee naar Koude Kerk. Na vijf dagen werd ze teruggevonden. De straf viel lager uit dan de eis omdat verkrachting volgens de rechter niet is bewezen. D deed zich in chats voor als een jongen van 14. Hij werd ook veroordeeld voor misbruik van ander minderjarige meisjes. In Brussel is een Nederlander aangehouden die ervan wordt verdacht dat hij gisteren tijdens een ruzie iemands ogen heeft uitgestoken. De verdachte woont in België, heeft bekend dat hij ruzie had, maar hij kan zich niets herinneren over de ogen. De ruzie was in de nacht van zaterdag op zondag. Agenten vonden het slachtoffer op straat met naast hem een mes en zijn ogen. Gistermiddag werd een Nederlander opgepakt, heeft de politie in België nu bekendgemaakt. Rusland ontkent dat het iets te maken heeft met de plannen om de premier van Montenegro te vermoorden. Het Openbaar Ministerie van Montenegro maakte gisteren bekend dat twee Russen van plan waren om op de verkiezingsdag in Montenegro de pro-westerse premier Djukanovic te vermoorden. Ze zouden zo proberen te voorkomen dat het land lid wordt van de NAVO. Drie weken geleden werden op de verkiezingsdag zo'n twintig burgers opgepakt. Sommige van hen vochten in het oosten van Oekraïne aan de kant van de pro-Russische rebellen. Schiphol test een nieuw apparaat dat het mogelijk maakt voor passagiers om laptops en vloeistoffen in de handbagage te laten zitten. De nieuwe technologie maakt een 3D-scan van de inhoud van de bagage. Volgens de luchthaven kost dat minder tijd en worden de controles beter uitgevoerd. Als de test bevalt worden vanaf volgend jaar de apparaten bij alle vertrekhallen geplaatst. Het weer, af en toe zon en langs de kust een winterse bui. Het is zo'n 4 tot 7 graden. Vannacht opklaringen, een paar graden vorst en kans op mist.